het leven gekost aan een meisje. Op de camper waarin zij en haar familie lagen te slapen viel een boom. Op verschillende plaatsen in het noorden was er schade, onder meer doordat caravans omwaaiden. Enkele mensen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie wint de laatste tijd meer zaken bij de Hoge Raad. Het blijkt uit een inventarisatie van Dagblad Trouw. Vorig jaar gaf de Hoge Raad het OM gelijk in 67% van de zaken die voor cassatie waren voorgedragen. Een jaar eerder was dat 51% en daarvoor lag het percentage nog lager. Het OM bekijkt tegenwoordig nauwkeuriger of het wel zin heeft om in cassatie te gaan. De directe aanleiding voor de sluiting van de Amerikaanse ambassades in Afrika en het Midden-Oosten was een gesprek van Al-Qaeda-leider Zawahiri. Dat werd onderschept. Dat meldden Amerikaanse media. In het gesprek zou Zawahiri het hoofd van Al-Qaeda in Jemen hebben opgedragen een grote aanslag te plegen. En dat moest gebeuren op 4 augustus, afgelopen zondag. Het doelwit is onbekend. De gemeenteraad van Vlissingen stelt een vervolgonderzoek in naar declaraties van burgemeester Roep. Ook de onkosten van wethouders worden nader bekeken. Het is besloten in een ingelaste raadsvergadering. Volgens de gemeente Vlissingen ontving de CDA-burgemeester onterecht 4500 euro. In Scheveningen is oud-impresario Wout van Liemt overleden. Hij was jarenlang de manager van Wim Kan en werkte ook met onder andere Lou Bendy, Henriette Davids en Toon Hermans. Verder werkte hij met grote buitenlandse namen als de Beatles. Wout van Liemt was 95 jaar. En een van de bekendste honkballers van de Verenigde Staten, Alex Rodriguez, is tot eind volgend seizoen geschorst wegens doping. Rodriguez, bijnaam A-Rod, is de sterspeler van de New York Yankees. Yankees. Rodriguez mag 211 duels niet spelen. Hij gaat in hoger beroep en kan daardoor voorlopig doorspelen. Het weer. In het oosten een bui, verder ook zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Once you get to dancing, you can't stop your feet. Cause the rhythm keeps in time. But you say now? Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing beat. I'm a begging you now, it's where we both to be. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Are you ready or not? It's only up the street. Everybody's dancing and everybody's on the beat. Say that you'll accept this invitation. Would you say, come, come along? music can give love us inspiration. It's just a place where we belong. Nobody has a care. There's music in the air. It's nothing like you ever seen before. say augustus 2013. Het is eh, acht minuten over twee. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag begonnen deze aflevering van Zandvoort op zondag met de BB&Q Band on the beat. Wat heb je allemaal in petto tot aan 5 uur? In Eredivisie gaan we volgen voor je. Autosport, DTM en de Gamma Racing Day. Tennis, wielrennen, lokale en regionale informatie. En zometeen om half drie het weerbericht van Lex van de Hoorn.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 Looks on freaky little was uh, Wax met Roseanne op CFM... de daarvoor Level 42 uit 1994 alweer. Forever Now. Eh, we gaan even kijken naar de eredivisie... want eh, op dit ogenblik wordt er een wedstrijd gespeeld. Sportclub Cambuur tegen NAC Breda, oftewel gewoon NAC Breda. Daar staat het 0-0 en zometeen begint om half drie... FC Utrecht, co Ahead Eagles, Vitesse, Heracles Almelo... en ook nog om half vijf Pek Zwolle tegen Feyenoord... En uh, eergisteren gisteren is ook al eh, gespeeld. Vrijdag won Ajax met 3-0 eh, van Roda, heb je vast al gehoord. En een flitsend eerste half uur heeft PSV zaterdag een geslaagde opening van het seizoen opgeleverd. De grondig vernieuwde ploeg van trainer Philip Cocu begon de Eredivisie met winst bij ADO Den Haag 2-3 afgelopen twee seizoenen maakte PSV steeds een valse start van de competitie... door de openingswedstrijd te verliezen. En vier dagen na het overtuigende optreden in de Champions League tegen Zulte Waregem... stuurde Cocu een nog jonger elftal het veld in. Hij gaf in Den Haag de 19-jarige Jurgen Locadia in de spits... de voorkeur boven de vijf jaar oudere eh, Tim Matas. En daardoor bestond de voorhoede van met verder eh, Zakaria Bakali en Memphis Depay uit louter tieners. Santiago Arias, de Colombiaanse aanwinst, kreeg rechts achterin de voorkeur boven Joshua Brenet. Het eh, piepjonge PSV trok de eerste competitiewedstrijd eh, al in het eerste halfuur naar zich toe. Het werd 1-0 eh, door Giorgino Wijnaldum. 2-0 werd het door een eigen doelpunt van Danny Holla. En 3-0 werd het door Jetro Willems. Daarna werd het 1-3. Eh, de, degene die eh, het eigen doelpunt scoorde, die scoorde terug. Holla was er dus. En ehm, in de blessuretijd werd er nog 2-3 eh, door Mike van Duinen. Helaas was die echter te laat om het seizoenstart van PSV te verpesten. En FC Twente heeft dit seizoen voor eigen publiek teleurstellend geopend. De formatie kwam tegen RKC Waalwijk niet verder dan een doelpunteloos gelijkspel, oftewel 0-0. Wat hebben we dan nog meer eh, voor de uitslagen? Jawel, die hebben ook nog eh, FC Groningen. Die won met 4-1 eh, van... NEC en uh, Heerenveen die won in een spannende wedstrijd met overtuigend, dat wel met 4-2 van AZ. Dus later vandaag hebben we nog wat wedstrijden. Die gaan we gewoon hier volgen bij Zandvoort op zondag.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 Cooks, I Wanna Make You Happy, oftewel Junk of the Heart. En de vooruit oude doos de film met Spanish Troll. Zometeen om half drie het weerbericht van onze eigen weermeteoroloog van Zandvoort, Lex van Horen. En wij duiken weer terug in de tijd met de snoepje uit Frankrijk, Vanessa Paradis. gun that's lying in the morning sun. And tell me when the day is done, cause I'm a lion in the morning sun. I'm a lion in the morning sun. the People, Lion in the Morning Sun. En daarvoor Vanessa Paradis met Be My Baby. We gaan even kijken naar het weerbericht eh, zoals eh, Lex van Hoorn die vandaag heeft opgesteld. Voor vandaag het meest zonnig in de loop van de dag wat hoge bewolking. Een matige zuidwestenwind in de middag wat afnemend. Dus eh, waarschijnlijk gewoon lekker temperatuurtje en weer om op je tuin of balkon te zitten of op het strand te vertoeven maximum is zo rond de 21 graden. Morgen is het nog beter. Meestal met, eh, zonnig, zwakke zuid tot eh, westenwind. De avond kans op een uh, onweersbuitje. Maximum van 25 graden in Zandvoort. En dinsdag veel zon, zwakke wind uit westelijke richtingen. Maximum temperatuur van 22 graden. De komende dagen dus aanhoudend vrij zomerweer. Met de middagtemperatuur tussen de 20 en 25 graden. Wil je een plons nemen in het zeewater, het Noordzeewater moet ik dadelijk goed zeggen, is het ongeveer 20 20,5 graad. Lex van der heeft dat even zelf gecontroleerd vanmorgen. Heeft even met zijn grote tank zo in de zee gestaan. En toen dacht hij van 20,5 graad. Goed zo Lex. www.meteopagina.nl Dat is de internetsite van Lex van der Wij gaan verder met muziek van Something Happens. Take a parachute and jump. 3 zou ik zeggen. Ik ga het anders wel even opzoeken hoor. Something Happens daarvoor, Take a Parachute and Jump. Even de Eredivisie, nog steeds 0-0 eh, is het trouwens gebleven bij uh, Cambuur eh, NAC Breda. Dus het eerste punt van Cambuur na 13 jaar Eredivisie. En Utrecht, Coët, Eagles, Vitesse en Heracles Almelo... die staan alle vier nog op 0 doelpunten. Dus gelijk, zo zou ik zo zeggen muziek hier bij Zandvoort op zondag. Ik zeg... Uh, Good evening. This is the Intergalactic Operator. The Raw Band.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 Daft Punk, Get Lucky. En uh, heeft een nieuwe single die is zo fantastisch. Alleen uh, ja, door een of andere eh, raar iets ben ik vergeten mee te nemen. Dat nieuwe nummer heet Happy. Dat moet je echt gaan luisteren. Dat is echt een fantastische plaat. voor Zandvoort en de regio. Alleen ik maak je blij met de dode bus, want ik heb die meegenomen. Goed, het Europees kampioenschap zandsculpturen bouwen is afgelopen maandag van start gegaan. Op een aantal plaatsen in Zandvoort werden grote bergen speciaal zand gestort... waaruit ongetwijfeld prachtige kunstwerken zullen herrijzen. Vrijdag 9 augustus wordt bekendgemaakt wie Europees kampioen 2013 is geworden. Het thema dit jaar is eh, culturele iconen uit Europa. De deelnemers komen uit Nederland, Engeland, Ierland, Tsjechië, Spanje, Italië, Oekraïne en Rusland. En elke deelnemer zal naar eigen keuze één of meerdere culturele iconen en aspecten uit zijn of haar land van de herkomst verbeelden in zandsculptuur. De deelnemers hebben vooraf een ontwerp moeten inleveren en dit is beoordeeld door de WSSA. Er worden zandsculpturen gebouwd op het eh, Badhuisplein, het Kerkplein en het Raadhuisplein. Het publiek kan de deelnemers tot en met 9 eh, augustus dagelijks tussen 9 en 5 op verschillende plekken in Zandvoort eh, aan het werk zien. De VVV Zandvoort heeft een flyer uitgebracht waarop een route staat uitgestippeld langs de acht zandsculpturen. En via de zowel in de flyer als er bij elk sculptuur te scannen QR-code kan het publiek extra achtergrondinformatie over de sculpturen en de kunstenaar ontvangen. Vandaag en 25 augustus staan de laatste optredens van 2013 in het muziekpaviljoen geprogrammeerd. En beide optredens worden ingevuld door artiesten die voor Zandvoort zeker geen onbekenden zijn. Vandaag staat niemand minder dan de Flower Town Jazz Band op het programma met als speciale gast de Zandvoortse violist Louis Schuurman. Dixieland Jazz met onder andere de Zandvoorters Adam Spoor op de saxofoon en Barry Scholte op de trombone is het voorlaatste optreden van dit seizoen op, het, eh, op de rotonde van het Raadhuisplein. Het is nu bezig tot een uurtje of vier. En op de laatste dag van het uh, dat is over drie weken, eh, zondag 25 augustus aanstaande, is het tijd voor de tenor en entertainer Mark Janicello. De Amerikaan die korte tijd een art gallery heeft gerund aan de Torbekkerstraat, komt hiervoor speciaal over vanuit Duitsland, waar hij momenteel in verschillende producties optreedt. Met zijn musical songs en opera-nummers zijn... zullen de stoelen op de rotonde weer snel bezet zijn. Tenminste, dat eh, denken wij zo. Op het Van Venemaplein zijn eh, vorige week vrijdag... een aantal nieuwe beschilderde panelen opgehangen... met als thema Zin in Zandvoort. Op initiatief van de plaatsgenote eh, Connie Foppen... heeft een groepje inwoners zich hiervoor overgebogen. Zowel professionals als amateurs namen de penselen ter hand. Het was met name de bewoners van het tegenoverliggende een appartementengebouw een doorn in het oog... dat de hoek bij de trap meer dan regelmatig gebruikt werd als openbaar toilet. Met als gevolg stankoverlast en vieze dingen. Allereerst werd de plaats door de gemeente goed gereinigd en werd de muur blauw geschilderd. Ondertussen waren de kunstenaars aan het werk gegaan en afgelopen vrijdag konden de panelen worden geplaatst. Leo Miesebeek heeft ze met hulp van Tom Hendricks aan de muur bevestigd en nu is de hele muur prachtig geworden. Op één ding na, boven de muur steekt een deel van het oude Dolvirama uit dat helemaal verroest is. Een vlag op een modderschuit derhalve, maar wellicht kan de eigenaar ook een beetje investeren om er een echt een heel mooi plein van te maken. Goed, dit eh, was even de lokale en regionale informatie. We gaan aan nou een echte oude klassieke draaien. Marvin Gaye met What's Going On. Moet hij nu gaan doen. picture now. I see you looking at the picture now. And for the slightest moment, I watched you think about what it's like as a paper doll. Wanna be a doll. You will find yourself as a paper doll. Paper doll. Yeah. Wanna be a doll. You will find yourself as a paper doll. yourself as a cloud in the sky. You pass me by and I blow you a kiss. A thinking cloud, so you're wondering why. Only to find out it doesn't exist. Life surrounds what's presumed as wise. It wouldn't be wise until the fist uncurls. Know what I don't know ever stares in my eyes because of the quote unquote real world. I'm thinking about yesterday. I'm actually thinking about yesterday. A thousand words say it doesn't make sense. A thousand ideas tell me otherwise. You're thinking about yesterday. Now you're thinking about yesterday yesterday. But for the slightest moment, I watched you think about what it would be like as a paper doll. One of these days, I think you find yourself, paper doll. Yeah, babe. One of these days I think you will find yourself, paper doll. Paper doll. Oh.